Jurjen boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump stuurt opnieuw militairen naar een stad om misdaad te bestrijden. Na Los Angeles en Washington D.C. is nu Memphis aan de beurt. In het Witte Huis tekende Trump een bevel om de Nationale Garde naar de stad in Tennessee te sturen. Hij zei er niet bij wanneer de militairen gaan en ook niet hoeveel het er zullen zijn. De stap kan op goedkeuring rekenen van de republikeinse gouverneur van Tennessee... en van de republikeinse senatoren. Maar de democratische burgemeester van Memphis is minder enthousiast. Hij denkt niet dat de criminaliteit erdoor afneemt. De Poolse veiligheidsdiensten hebben een drone uit de lucht gehaald boven de hoofdstad Warschau. Volgens de Poolse premier Tusk vloog de drone boven regeringsgebouwen... en boven een van de residenties van de Poolse president. De drone is niet neergeschoten, maar werd naar de grond gebracht nadat de vermoedelijke bestuurders waren gevonden. Het gaat om twee Belarussen die zijn gearresteerd. De sfeer in Polen is gespannen nadat vorige week zeker 15 Russische drones het Poolse luchtruim binnenvlogen. Het optreden van de Britse punkrappers Bob Villen de afgelopen avond in Nijmegen is zonder incidenten verlopen. De show in poppodium Doornroosje was volgens het ANP rustig en gemoedelijk. Er was wel aandacht voor de Palestijnse zaak, onder meer met vlaggen... maar er werden door Bob Villen verder geen gewelddadige teksten geroepen. Dat gebeurde zaterdag wel in Paradiso in Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg probeerde daarom het optreden in Nijmegen bij de rechter te laten verbieden, maar het mocht toch doorgaan. Het weer. Vannacht blijft het hard waaien met aan de kust windstoten van zo'n 75 km per uur. Ook trekken er buien over met in het noorden kans op onweer. Morgenochtend vooral in het noorden buien. In het zuiden vaak droog met een matige wind.